op langstraatmedia.nl. Info en hits. Oh yeah! Dank En jawel hoor, het is weer zaterdagavond. We hebben er een weekje op moeten wachten, maar gelukkig. Dit is er weer. De Funky. De show met woorden op funk, disco en soul. Hier is Langstraat FM Funk Night. Thank you. thunder, thunder, thunder, baby, down. George Clinton. De P-Funk All-Stars en Hydraulic Pump was dat. Als beginner van langs hadden wij Funk Night aflevering 131. En dit is Snow Hendrix. Revolutionary dance. It's dance of rhythm has its own demand In the revolutionary dance. dance. They're rebels without a cause. every dance. It's a dance of circumstance. The rhythm has revolutionary dance. Oh, the revolutionary dance is a dance of circumstance. The rhythm has its own demands. in the revolutionary dance. The revolutionary dance is a dance of circumstance. The rhythm has its own demands. sacred dance. In the jungle heart. It's a dance of circumstance. Love will rhythm a dance. Rhythm has its own demand. On the city street. Revolutionary dance. In the quiet heartbeat. Revolutionary I'm dance. I'm a believer. It's a dance of circumstance. Forever without. Keep On en dit is een souvenir. Salsa Orchestra, Runaway, 1977 geschreven. Yes, I'm gonna mess around. repertoire. Souvenir 1977, dat was One Away. En dit is Betty Rice. Op 10 mei jongsleden overleden helaas. U werd 66 jaar. En nu in de playlist hier. Dit komt van de LP Model It 1987. Dit is Miss Time. David Jozef, Britse funk. Guiding Star was dat hier bij de Funky. Balans hadden we een Funk Night. Hoor je nu Paul Hardcastle en Direct Drive. Hier is Anything. Anderhalve voor half zes precies. Thank you. Give It Up. Vorige week in de playlist terechtgekomen. Langs hadden we een Funk Night. Tot 7 uur. En na 7 uur door je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Hij heeft er nu al keihard staan, dus... Uh, heerlijk toch? En dit is Bernard White. Funky Beat. Lauwe je Weeks Company, Sharon Reds. Paul Lawrence en Freddie Jackson nog in dit eerste uur. the dominating voice is the funky, funky beat. every ze vast nog wel van Joho, Joho, dit is wat minder bekend. Of eigenlijk helemaal niet bekend moet ik zeggen. Heerlijk nummer in ieder geval. Your Next Door Neighbor was dat. Langs hadden er een Funk Night Souvenir 1983. Sharon Red. Love How You Feel. Kwart voor zes. By about black man. Rating machines dictate TV. Where do you find them? He criticize that man who's so out to the white man. Let me tell you, racism sucks. It's time that we all give it up. I tell you that racism sucks. If you can't miracle. I need to tell you, God ain't bleed. Can't live together. zomaar in de playlist rollen. Zeer onbekend werk van Paul Lawrence. Dat was Racism. Hier bij uh, eh, Langstraat Funk Night. Dadelijk na het nieuws van 6 uur hoor je deel 2 van Langstraat en Funk Night. Aflevering 131 op deze 23 mei 2020. Nou goed, dadelijk dus om 6 uur het NOS Journaal. Gevolgd door het regio nieuws. Tot zo! someone else to keep you warm. You've been seen in cozy places, but there's a calm before the storm. Like you, he's been seen with other faces. Folks say he changes with the night. To break her heart is second nature. Oh, girl, he'll never do you right warning you, your heart's in danger. But you can put your love on me, and you won't be lonely. I'll be waiting patiently. but you can bet your love on me. Girl, you won't be lonely. No, I'm into you. surprise. Here's hoping soon you'll recognize. But until then, let me emphasize. planten. Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl de klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep.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 Dit is Jarko Muurs met het Radio Nieuws. In verschillende steden in Duitsland is vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de regering. Het ging om verspreide bijeenkomsten van enkele honderden betogers. In Berlijn moesten drie bijeenkomsten vroegtijdig door de politie worden gestopt, omdat er te veel mensen bij elkaar waren. Omdat de afgelopen zaterdagen de protesten in Berlijn uitliepen op schermutselingen met de politie, waren vandaag 1100 agenten op de been. De protesten zijn nu zonder incidenten verlopen. Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-achtige klachten zich gratis laten testen bij de GGD. Is de test positief, dan volgt er twee weken thuisisolatie plus een bron- en contactonderzoek om te bepalen waar je besmet bent en met wie je daarna contact hebt gehad. Komende week start de overheid een publiekscampagne. Er kunnen vanaf 1 juni 30.000 tests per dag worden gedaan om zo nieuwe besmettingen snel op te sporen en een tweede infectiegolf in het najaar te voorkomen. In Spanje zijn buitenlandse toeristen vanaf juli weer welkom als ze aan een aantal veiligheidsvoorwaarden voldoen. Ze mogen geen risico zijn voor het land. Ook mogen de Spanjaarden zelf weer buiten hun eigen provincie reizen. Het land haalt 12% van zijn inkomsten uit het toerisme en die sector leidt dit jaar rond de 1000 miljard euro verlies. Vanmiddag protesteerden duizenden mensen in auto's in de hoofdstad Madrid tegen de lockdownmaatregelen. En in het gebied rond Vlijmen en Heusden in Noord-Brabant zijn opnieuw zeven schapen dood aangetroffen en wordt nog één schaap vermist. De afgelopen week zijn nu in totaal 58 dode schapen geteld. De dieren zijn vermoedelijk gegrepen door een wolf die al enige tijd actief is in het gebied. Een hobbyboer in Vlijmen heeft met een videocamera vastgelegd hoe een wolf een van zijn schapen grijpt en meeneemt. En dat is opvallend omdat de schapen midden in een woonwijk worden gehouden. Het weer, het is wisselend bewolkt en lokaal valt er nog een bui. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond de 11 graden. Morgen is het wisselvallig en wordt het 15 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. Afgelopen vrijdag werd er door agenten een snelheidscontrole uitgevoerd. De controle werd uitgevoerd op de Floris Velaan in Waalwijk. De maximumsnelheid is daar 50 km per uur, maar er werden 7 bekeuringen uitgeschreven voor te hard rijden. De gemeten snelheid was 80 km per uur. Voor het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden werden tevens vier bestuurders betrapt. Ook zij kregen een bekeuring. En Langstraat TV brengt op zondag live de Cecilviering vanaf de Sint-Jans onthoofdingskerk in Loon op Zand. De live-uitzending begint om half tien en de herhaling is om één uur parochie is sinds de invoering van de coronamaatregelen omgeschakeld naar een digitale viering. De live-uitzending wordt gevolgd door de meditatie van predikante Henrike Tentijen van de protestantse gemeente Dongen en Rijen. En afgelopen vrijdag is er een auto met vier onfortuinlijke inzittenden in een sloot aan de professor Minkelersweg terechtgekomen. De inzittenden zijn op eigen kracht uit de auto kunnen komen. Een kleine regenbui had van de professor Minkelersweg een ijsbaan gemaakt. Hierdoor had de bestuurder ook bij de lage snelheid de macht over het stuur verloren. Dus ook bij 25 graden en droogte, pas op op de weg, er kan gladheid ontstaan op het wegdek. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl. time. Here we go. One, two. Wild Girls. Langs hadden we een Funk Night, deel 2. Hier is Rockers Revenge, Living for the Weekend. Come on, let's dance. You got to get up Come on, let's dance. You got to live and Come on, come on, You got to, you got to, Kashif en Ooh Love. En dan houden je Rodney Franklin Let's Talk. Sometimes I get lost for words supposed to being a poet. I'm not supposed to get lost for words. But sometimes it happens anyway, and I'm lost, lost for spoken words. So I wrote this song to say, All night, baby, tried to love you, girl, with all my might, but you blew my mind. You said, You do the Franklin, Let's Talk. de Fun Night, 5 voor half 7. We zijn al tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Nu eerst even een souvenir. Isaac Hayes. Team from Shaft. We schrijven 1971. En hierna hoor je Clarity. Bij de Funky, 4 voor half 7. The Way You Make Me Feel. Hierbij De Funky, 3 over half 7. En weer een grootheid, kan niet op. George Duke is it en Broken Glass. een souvenir van de Dashband, je hoort aan de maxi-uitvoering van Let It Whip. Let It Whip 1982. 1980. En dan zou dit moeten komen. <laughs> Ah, het goede knopje van de hoek. Goed zo. Houden zo. Ah, Zeer zeldzaam werk hier bij de Funky. Jill oh, ah, Scott hero. Hier is Rerun. Rutherford B. Hayes en Gabby Hayes. Marlon Perkins and Carl Perkins. In the dead of night, we've seen it all. Boy George and drag, or was Maggie Thatcher Reagan and drag? Maggie and jigs for the gig they got. That's a big problem. It's a real one. Looks like Geritol. It's Jerry Mahoney and off the beat wall. He's terrorized and jeopardized and sabotaged and sent our spies to plant their minds and be promoted lies. All for the bottom line. We don't need no rerun. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. we see all the reruns before. Uh-huh. but there he is, running again, rerunning, rerunning. It's a rerun. A rerun as predicted before the worldwide threat was inflicted. All those recent damages, all those recent nerve changes, refreezing the Cold War and lighting a fire under the hot one. Banging on the war drums. We're listening to the rhythm. Rhythm. Rhythm. Come for me. It's a rerun. Milton Berle, it's the Duke of Wayne and the Duke of Earl. Orson Welles doing War of the Worlds. It's the Hardy Boys and Georgie Girl. It's a rerun Corruption Peace with Raymond Donovan and Edwin Meese. It's a rerun, it's the Latin Plan. Here's our star, Nacho Man. We don't need no rerun. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. We've seen all the reruns before. It's beyond real to real and shogun to And no one has been psyched by the cosmetic set changes and the minimal shuffling of the deck of the cast of characters. Until the Hague transformed into peanuts called Schultz upon Capitol Hill. A dead ringer for the Cowardly Lion from The Wizard of Oz, and we keep expecting to hear him say, We're off to see the arrows, off to see the arrows, off to see the arrows. Or just off and up the yellow brick road. Another war drummer from the Carolina Regular School of Arms pushing overkill. And the Henry Kissinger Pizza Academy. We don't need no reround. We don't need no rerun, you know. We don't need no rerun. We've seen all the rerun before. Uh-huh. died, didn't we, at 33 and a third? Going down for the third time under the third degree. Watching a third of all our fellow Americans breaking their back for third class citizenship. Taking a third less home on payday because of dollars inflation While 30 years after segregation was tried and banished from the nation Here it comes again, discrimination And the world watching our reaction to the third world Because the stakes of the third world war It's the neutron bomb for Lebanon it's the gladiator invader of Grenada. It's millions more for El Salvador, he's up to his keisters with the Sandinista. Would we take Fritz without grits? We'd take Fritz to cat. Would we take Jesse Jackson? Hell, we'd take Michael Jackson. We don't need no hero. But the father, nor the son, he got Manhattan. One thousand accents, but the money still spends us in the city. Huh. full of running feet, faster than you can see. New York is still number one. New York is still number one. New York is still number one. New York. New York York City. Oh, building spaces airtight. Don't get moved in the voor 7 hier bij Langstraat een Funk Night. Tijd voor een souvenir. Evelyn Champagne King. Hier is Out of Control. Peking, Out of Control. Souvenir 1984. Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En dit is de laatste van deze week van Langs de Wend Film Night. Active Force. Keep on rocking. Wat ons betreft tot volgende week. En veel plezier dadelijk met Peter. Ah. When the weight falls on your shoulders and it don't seem funny, a problem seems to hit you from all sides. Music has a way of making crowded days seem sunny. When I'm grooving, I don't care if this whole world would just stop turning. Keep on rocking, never stop, Baby, don't you stop, keep on rocking. Never stop, keep on cloudy days seem sunny. When I'm grooving, I don't care if this whole world would just stop turning. The town is full of rhythm, and the world is full of rhythm. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv reclame.